Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die gisteren in Gothenburg in Zweden is opgepakt voor het neersteken van een Nederlands meisje van 10 en haar oma... heeft een lang strafblad en psychiatrische problemen. Dat schrijven Zweedse media. De man zegt volgens het Zweedse Openbaar Ministerie dat hij zich van de steekpartij niks meer kan herinneren. Het zou gaan om een Iraanse man die eind jaren 80 naar Zweden is gevlucht en al snel aan de drugs raakte. Ook is hij meerdere keren veroordeeld, onder meer voor een overval. Over twee weken, op vrijdag 17 maart, is het weer mogelijk om een stapbudget aan te vragen. Dat zegt het UWV. Het had eigenlijk al dinsdag gemoeten, maar toen werd de boel afgeblazen door een storing en een te grote drukte. Een stapbudget is bedoeld voor mensen die zich willen laten bij- of omscholen. Je krijgt dan zo'n 1000 euro aan studiekosten vergoed. Aanmelden kon al wel een paar keer, maar toen was het budget snel op. Dikke tranen bij FC Den Bosch vanavond. Die club verloor met 13-0 van Pek Zwolle. De koploper in de keukenkampioen-divisie. Velios maakte een hat-trick. En dat zijn drie doelpunten in 10 minuten. En de allereerste viel al na 2 minuten. En dat klonk zo bij ESPN. Velios, natuurlijk een enorme publiekslieveling hier in Zwolle. En hij gaat ook meteen weer de boek in. In de tweede minuut. Het is de grootste uitslag ooit in de eerste divisie. Pek Zwolle moet die recordscore trouwens wel delen met Ajax. Die boekte in oktober 2020 hetzelfde resultaat tegen VVV Venlo. En in Duitsland gaan komkommers viraal. Ja echt, op TikTok is het een ding geworden om op zoek te gaan naar de allerduurste komkommer... om aan te geven hoe duur de boodschappen zijn geworden. Hör jetzt mal ganz ehrlich. Habt ihr aan een Reifen gelekt der 200 kilometer gebrand een video van een komkommer die bijna 3,30 euro kost... heeft bijvoorbeeld meer dan 3 miljoen views gepakt. In Duitsland werden deze week de nieuwste inflatiecijfers bekend. Eten is daar bijna 22 duurder geworden. In Nederland, bij ons, is het iets meer dan 15 vergeleken met vorig jaar. Krijg je nog het weer.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 I'll come back to you you. So I tell him it's one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Calling his phone like, yo, send me a pin. Ducking my shit, cause he know what I'm on.